Vijf uur. Freddy van met het NOS Journaal. Het landelijk interventieteam dat de nationale politie wil samenstellen... om ondermijning van de maatschappij door de georganiseerde misdaad aan te pakken... moet 350 mensen gaan tellen. Het gaat structureel ruim 52 miljoen euro per jaar kosten... blijkt uit vertrouwelijke stukken van de nationale politie... in het bezit van Nieuwsuur. Eind 2023 moet het team op volle sterkte zijn. De minister stelde al eenmalig 110 miljoen euro beschikbaar... voor de oprichting van het team... en voor het beveiligen van rechters, advocaten en officieren van justitie. Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over de aanpak van de georganiseerde misdaad. Met de neergeschoten advocaat School uit Enschede gaat het naar omstandigheden weer redelijk. Dat zegt hij tegen RTV Oost. School werd vorige week op straat onder vuur genomen. Na de liquidatiepoging werd flink gespeculeerd over de aanleiding. Maar de advocaat wil daar verder niet op ingaan. School is voornamelijk als curator veel betrokken bij ingewikkelde faillissementen... waarbij vaak sprake is van fraude. Eerder dit jaar werd hij bedreigd en later ook beveiligd. Boerenorganisatie Agractie wil morgen opnieuw protesteren in Den Haag bij het Katshuis. Een tiental boeren heeft daar morgenochtend een overleg met premier Rutte en landbouwminister Schouten over het stikstofbeleid. Agractie was medeorganisator van de grote demonstraties van vorige maand in Den Haag en vindt dat de organisatie ook had moeten worden uitgenodigd. En op wijn en andere producten uit de bezette Palestijnse gebieden mag niet langer staan dat ze uit Israël komen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Als het product afkomstig is uit de nederzetting moet dat op het etiket staan. Zo kunnen consumenten goed doordachte keuzes maken. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Er is vrij veel wind en eh, het is ongeveer een graad of 7 geworden. Morgen buien, nu en dan zon en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Zes kilometer file staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de West en Blarikum. Op de A5 Amsterdam Hoofddorp ook 6 kilometer tussen de A10 en Knopend Raasdorp. Op de A7 Horen Zurich bij Brezandijk heb je 10 minuten vertraging. En een kwartier op de A9 Amstelveen richting Den Helder bij Heilo. En op de A9 richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Op de A10 Knopend Watergaasmeer richting Knopend Koenplein tussen afrit Volendam en Amsterdam Tuindorp een 10 minuten vertraging.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 Thank you. Funky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. It's just a little hurdle, a little trouble, nothing we can fix. It'll build us up, even make us stronger If we can not get over it Don't even wanna think about it, baby The thought of you not being here Is like the world coming to an end And I know I just can't handle it Oh, like tearing away a piece of me Telling me I can't eat or sing taking away the air I breathe. Didn't come this far to lose it all. Didn't make it up to heaven just to fall. Remember when we touched the sky? Remember. Remember you stole my heart. I remember. Remember when I walked away. Didn't make it up to heaven just to fall. There's nothing better, it's so nice up here We worked pretty hard to get where we are And I'm not about to cry, no tears Ain't losing you over oh, this The thought I just can't take it It's like the world coming to an end Losing my life, my love, and my best friend Who is I?